Vorige week zei de gemeente dat Oranje alleen bij winst een rondvaart door de Amsterdamse grachten zou krijgen. Rond deze tijd geeft de gemeente een persconferentie. Het Nederlands elftal zit in het vliegtuig op weg naar huis. De verliezend finalist landt aan het eind van de middag op Schiphol. Supporters wordt afgeraden om naar het vliegveld te komen. De spelers worden afgeschermd van de fans. Alleen de media zijn op Schiphol welkom. Spanje heeft behalve het WK ook de Fair Play prijs gewonnen. De Spanjaarden maakten in zeven duels slechts 81 overtredingen en kregen acht gele kaarten. Nederland maakte veruit de meeste overtredingen. 126 keer kreeg Oranje een vrije trap tegen en verder kreeg Nederland 22 keer geel en 1 keer rood. Het afgelopen weekend heeft de politie bijna 5000 mensen betrapt op te hard rijden op de A1 ter hoogte van Muiden. Op die plaats wordt aan de weg gewerkt en er mag maar 70 km per uur worden gereden. Van de 8300 auto's die tijdens de controle langskwamen, reden er 4800 te hard. De hoogst gemeten snelheid was 134 km per uur. De autoriteiten in de Chinese hoofdstad Peking willen dat de inwoners beter Engels leren spreken. Dat zou nodig zijn om van Peking een echte wereldstad te maken. Alle kleuterklassen in de stad moeten binnen vijf jaar cursussen Engels aanbieden. Ook moet 60% van de winkelmedewerkers en receptionisten en 80% van de politieagenten in 2015 een examen Engels afleggen. Het weer vanuit België trekken er pittige onweersbuien over het land... met kans op hagel en zware windstoten tot mogelijk 100 km per uur. Het KNMI heeft een waarschuwing afgegeven voor extreem weer. Voor de buien uit kan het in het oosten en noordoosten nog 32 graden worden.